Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Turkse president dat geweld, bedreigingen en bloedvergieten... strijdig zijn met de principes van een democratische rechtsstaat, schrijft de president. Volgens de voorlopige uitslag van de parlementsverkiezingen... behaalde de AK-partij van Erdogan tegen de verwachting in 49 van de stemmen. Tijdens de bijeenkomst in Ankara riep premier Davutoglu andere partijen op mee te werken... aan het opstellen van een nieuwe grondwet. Om die te kunnen wijzigen is een tweederde meerderheid nodig. Het lijkt erop dat Syrische rebellen gevangenen gebruiken als menselijk schild. Op beelden is te zien hoe gevangenen in grote stalen kooien worden rondgereden. De rebellen zouden zich op die manier proberen te beschermen tegen bombardementen door de Russen en het regeringsleger. De beelden zijn openbaar gemaakt door persbureau Reuters. Dat zegt de echtheid niet te kunnen garanderen, maar ervan uit te gaan dat ze echt zijn. Vanuit Cairo is een vliegtuig vertrokken met aan boord de lichamen van de inzittenden van het Russische toestel. Dat is neergestort in de Sinaï-woestijn. Het vliegtuig is onderweg naar Sint-Petersburg, waar het in de vroege ochtend wordt verwacht. Daar zal een team van forensisch specialisten met behulp van DNA die identiteit van de slachtoffers proberen te achterhalen. Het toestel met Russische vakantiegangers stortte zaterdag neer nadat het was vertrokken uit badplaats Sharm el-Sheikh. Alle passagiers en de bemanning kwamen om het leven. Er moet een wettelijk verbod komen op het discrimineren van transgenders. Dat vindt het COC. De organisatie roept minister Plasterk op dat te regelen. Het COC reageert daarmee op een onderzoek van het Transgendernetwerk Nederland. Daar blijkt dat bijna de helft van de 350 ondervraagde transgenders... het afgelopen jaar te maken heeft gehad met verbaal of fysiek geweld.